terwijl hij dreigende teksten riep. Iemand anders streamde de beelden op Facebook. De verdachte is afgelopen jaar meerdere keren opgepakt. Zo werd hij vorige week nog aangehouden toen hij voor het huis van minister Hugo de Jonge stond. Nederlandse kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen vanaf eind deze maand worden gevaccineerd tegen corona. Ouders krijgen over ongeveer anderhalve week een brief waarin staat dat ze telefonisch een afspraak kunnen maken. Volgens verslaggever Mitchell van der Klundert is nog niet duidelijk hoe groot de vaccinatiebereidheid is. We weten wel dat de groep kinderen met een medisch risico van, de, van deze leeftijd, die mochten al eerder een vaccinatie krijgen. En daar was de bereidheid heel laag, zegt de GGD. Dus misschien zegt dat ook iets over deze groep, maar goed, misschien ook niet. Het aantal Nederlanders dat elke dag op Facebook zit daalde de afgelopen vijf jaar licht. Vooral jongeren gingen weg. Zo'n 5% stopte dit jaar helemaal. Van de mensen die internet gebruiken zit bijna 75% nog elke dag op Facebook. Nederlanders vinden de timeline niet meer zo interessant... omdat steeds minder mensen foto's en persoonlijke berichten plaatsen... zeggen onderzoekers van Telecom Paper. Als je hebt genoten van de jaaroverzichten die vorige week te zien waren... dan moet je deze eens bekijken. In een Belgische bibliotheek heeft Thomas zijn jaaroverzicht uitgestald... gemaakt van Lego. Alle belangrijke gebeurtenissen van 2021 heeft hij nagebouwd. De bestorming van het kapitool, overstromingen afgelopen zomer in het EK-stadion dat in regenboogkleuren was vanwege een Hongaarse anti-homo-wet. Ik vond dat zo'n mooi statement dat ik dat eigenlijk zelf ook heb geprobeerd. Dus met de regenboogkleuren het hele stadion op te bouwen. Ook nagebouwd de klopjacht op militair Jurgen Konings. Heb ik gewoon ja, een persoon op zijn mountainbike, eh, dat was dan de burgemeester, die hem dan hier in Dilserbos gevonden heeft. Eh, en dan ziet je Jurgen Konings daar tegen een een bom liggen. Het grote Lego-jaaroverzicht staat in de biep van Deelse Stokkem... waar Jurgen Konings toevallig woonde. Het weer, vanavond vooral in het noorden wat winterse buien. Vannacht een beetje vorst, lokaal ook glad.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 Top to toe and tailbacks. Oh, I got red lights on the run. But soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. So I sing for you you can hear me when I get through and feel you near me.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 AstraZeneca. En met Monica, anders van met Latifa. Jessica heeft ossen zwaar, mami komt van Akara. Machiavelli, hele lange tolie. Zij wat zonder konie, Met op die body. pak M&M, van 50 cent. Twee pakken M&M's van 50 cent. Real, bad girl, ja, ze showt confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar ze vangt mijn money man. Geen, 50 cent, maar ze vangt mijn money man. Real, bad girl, ja, ze showt confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Oh. Geen 50 cent, maar ze vangt mijn money man. not joking. My third arm is loaded. Me, you can fire go, but I'm on molly. I'm on duty, but I'm on low They want do me, they want do me, they want do me, cause they want do me.